Tussen bondskanselier Angela Merkel van de CDU en SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück. In het inhoudelijke debat ging het meer dan anderhalf uur over de economie, de zorg en een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Beide zijn tegen meedoen aan zo'n Amerikaanse actie. Merkel benadrukte haar economische successen. Steinbrück, die in de peilingen ver achter ligt, verweet Merkel onder meer wanbeleid in de eurocrisis met betrekking tot Griekenland. De Nationale Autosportfederatie noemt het verschrikkelijk dat er iemand is omgekomen door de autorally vanmiddag in Amsterdam. Wel was volgens de federatie aan alle veiligheidseisen voldaan. Een rallyauto reed in een bocht het publiek in. Daardoor kwam een vrouw om het leven en raakte drie toeschouwers gewond, onder wie een jongen van elf. De afgezette Egyptische president Morsi en veertien andere moslimbroeders moeten zich voor de rechter verantwoorden voor geweld tegen betogers en het aanzetten tot geweld. Morsi zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden die in december bij zijn paleis vielen. Meer dan 100.000 mensen protesteerden toen tegen de macht die hij zich zou hebben toegeëigend de Uitmarkt in Amsterdam. De opening van het culturele seizoen is vanavond afgesloten met de traditionele singelong op het Museumplein. Voor het eerst werd de Uitmarkt gecombineerd met Manuscripta. Daar presenteerden 64 schrijvers hun jongste boek. De drie dagen Uitmarkt trokken een half miljoen bezoekers. De recordtransfer van voetballer Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is eindelijk rond. De Madrilenen betalen 100 miljoen euro voor de 24-jarige Bale. De international van Wales tekent naar verluid een contract voor zes jaar... met een jaarsalaris van zeker 10 miljoen euro. Het weer, eerst veel bewolking met vooral in het noorden misschien een enkele bui.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 Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Yeah. the night. Who don't know when the sun is rising next?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 Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.